on that you can depend. Lay me down in the river and wash this place away. Break me down like sand from a stone. Maybe I. Lay me down, lay me down, maybe I'll be home again. Somewhere between heaven and hell, my soul knows where it's been. I want to feel my spirit live my breath again. Lay me down in the river and wash this place away. Break me down like sand from a stone. Maybe I'll be whole. lay me down, maybe I'll be again one day.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 Daarbij is één dode gevallen, een 68-jarige passagier die een hartaanval kreeg. De politie noemde het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. Tientallen lichtgewonden zijn voor zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De Boeing 737 was met 131 mensen aan boord onderweg van Bogota naar het Colombiaanse vakantieeiland San Andres. Het ongeluk gebeurde in slecht weer. De politie in Twente heeft vanochtend in de buurt van Delden een dronken Pool aangehouden die in een kapotte auto reed. Van de redelijk nieuwe auto ontbrak een voorwiel en bij het andere voorwiel ontbrak de band. Het is niet duidelijk hoe de Poolse bestuurder zijn voertuig zo heeft toegetakeld. Hij was zwaar onder invloed van alcohol en kon zich niet herinneren waar hij de schade had opgelopen. De Pool is zijn rijbewijs kwijt. De Nederlandse chauffeur van de bus die vrijdag in Noord-Frankrijk verongelukte is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De bus was op weg van Nederland naar Frankrijk en raakte door onbekende oorzaak van de weg. Een Fransman van 20 kwam daarbij om het leven. Meer dan 20 mensen raakten gewond, onder wie acht Nederlanders. De chauffeur raakte zelf gewond aan zijn ribben. Zijn werkgever heeft hem uit Frankrijk opgehaald. Op Giro 555 is ruim een miljoen euro binnengekomen voor Pakistan. De samenwerkende hulporganisaties zijn tevreden met de opbrengst tot nu toe. De actie voor de aardbeving in Haiti bracht na drie dagen ongeveer hetzelfde bedrag op. Er is volgens de SHO nog veel geld nodig voor de slachtoffers van de overstroming in Pakistan. In Pakistan zelf zijn vandaag veel mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Ze hebben kritiek op de hulpverlening die gebrekkig is en veel te lang op zich heeft laten wachten. Het weer overwegend bewolkt, af en toe buien. Vanavond geleidelijk overal droog. Morgen bewolkt en ook weer kans op regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Vanaf woensdag minder buien en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. In